Ik heb hem zeker eh, met hem besproken wat er is gebeurd, hoe hij erin staat... en waar hij naartoe wil en wat hij wil ontwikkelen. Volgens Oesloe zijn er sinds de uitzending van Boos bij een speciaal meldpunt meer dan 60 meldingen binnengekomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de culturele sector. Volgens haar kan de helft van de meldingen leiden tot een strafrechtelijk onderzoek. Premier Rutte wil de sluitingstijden voor horeca en cultuur voorlopig niet verder versoepelen. Een deel van de Tweede Kamer wil de sluitingstijd met een uur naar achterhalen naar 11 uur. Maar Rutte voelt daar niets voor. Hij zegt, hij zegt daarop dat het kabinet nu al veel verder gaat dan het OMT heeft geadviseerd. In Rotterdam is een monument voor verzetsleden uit de Tweede Wereldoorlog gestolen. Het gedenkteken hing aan een gebouw. De politie weet nog niet waarom het gestolen is... maar ze denken dat de dieven uit zijn op de koper in het werk. En in een aquarium in Chicago hebben ze een behoorlijk oude bewoner... Een Australische longvis van zo'n 90 jaar. Volgens het aquarium zou het wel eens de oudste vis van de wereld kunnen zijn. Al weten ze niet precies hoe oud ze is. She got here in 38, but we don't know how old she was when she got here. Uh, based on the pictures that I've seen and the size of her when she arrived, she wasn't young then either, so she wasn't a, baby per se. De verzorger hopen dat ze nog lang kunnen genieten van de oude dame. Al vinden ze haar wel een beetje a grumpy old lady. Ze is namelijk niet heel gezellig. Ze zwemt het liefst alleen in haar aquarium. Het weer vanavond droog. In de loop van de nacht vanuit het noorden wat regen. Morgen eerst nat. In het westen en noorden uiteindelijk nog een zonnige middag. En dan een graad of acht. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar is veel vertraging na twee ongelukken.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 Jordan what it is. Vixen's fighting for their stress. I in like Mr. West. Yes, you gon' finish it. And your body so superb. you yeah, the best in her. But your girl, face of the year. Face of the year.